12 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Barcelona heeft in de finale van Champions League Juventus met 3-1 verslagen. Tot diep in de tweede helft stond het nog gelijk... maar ruim 20 minuten voor tijd bracht Luis Suarez Barcelona opnieuw op voorsprong. En diep in blessuretijd maakte Neymar er nog 3-1 van. Bij de Jumbo-supermarkt in Groningen, die sinds 12 uur vanmiddag was gesloten vanwege een bommelding, is niets gevonden. Het was de derde bedreiging van een Groningse Jumbo-supermarkt in een maand tijd. De politie denkt dat er een verband is tussen de drie gebeurtenissen. Eerder op de avond gaf de politie beelden vrij van een man... die vorig weekend een voorwerp neerlegde bij een Jumbo-supermarkt in Groningen. Korte tijd later was er toen een explosie waarbij het pand beschadigd raakte. Op de Middellandse Zee is een grote actie gaande om duizenden bootvluchtelingen te redden. Marineschepen uit verschillende landen zijn opgeroepen om naar Libië te gaan. Volgens de Britse zender Sky News gaat het om alle Europese marineschepen in de regio. De Britse marine zegt tegen de zender dat zich op en rond de Libische grens inmiddels een half miljoen mensen ophouden. Die wachten op een kans om deze zomer de oversteek naar Europa te wagen. Of dat aantal klopt is niet bekend. Tweede Kamerleden hebben in Jordanië en Irak de Nederlandse militairen bezocht die meedoen aan de strijd tegen islamitische staat. Het waren zes leden van de vaste Tweede Kamercommissie voor Defensie, onder wie commissievoorzitter Ten Broeke van de VVD. Gisteren waren de parlementariërs in Jordanië op de uitvalsbasis van de Nederlandse F-16 straaljagers.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 Mama cool, mama sa, mama ma cosa, mama cool, mama sa, mama ma cosa, mama cool, mama sa, mama ma cosa, mama cool, mama sa, mama ma cosa, cool, mama sa, mama ma cosa, mama cool, mama sa, mama ma cosa, mama cool, mama sa, mama ma mama cool, mama sa, mama ma Money.